Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de buurt van Winsum, ten noorden van Groningen... is aan het begin van de nacht een trein ingereden op een aantal koeien. Die waren losgebroken uit de wei. Zeker drie koeien hebben de botsing niet overleefd. De brandweer haalde één koe levend uit de sloot. In de trein van Arriva zaten twaalf passagiers. Ze zijn ongedeerd per taxi naar hun eindbestemming gebracht. In het noorden van Italië zijn vandaag referenda voor meer autonomie. In de regio's Lombardije en Veneto kunnen kiezers naar de stembus. Beide regio's worden bestuurd door de antimigratiepartij Lega Nord. De uitkomst is niet bindend, maar als het antwoord ja is... geeft dat de regiobestuurders een betere uitgangspositie... bij de onderhandelingen met Rome. Die gaan over vergroting van de regionale macht op het gebied van veiligheid, migratie, onderwijs en milieu. En ook willen de initiatiefnemers dat er meer belastinggeld terugvloeit naar de noordelijke regio's. De Catalaanse leider Puigdemont heeft opgeroepen tot een speciale zitting van het regioparlement over de strafmaatregelen van Madrid. Wanneer de zitting wordt gehouden is nog niet bekend. De Spaanse premier Rajoy kondigde gisteren aan dat het Catalaanse bestuur aan de kant wordt gezet en dat er binnen een half jaar nieuwe verkiezingen komen. Na een massale betoging in Barcelona zei Puigdemont dat in een verklaring dat hij de maatregelen van Madrid niet accepteert. Maar hij kondigde gisteravond geen nieuwe stappen aan naar onafhankelijkheid. Annabel Nanninga wordt lijsttrekker voor het Forum voor Democratie bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Nanninga, columniste van de Post Online, heeft dat bekendgemaakt. Ze is gevraagd door partijleider Thierry Baudet. Nanninga schrijft dat ze in de gemeenteraad wil aanpakken wat ze als opiniemaker aan de kaak stelde. Amsterdam is de enige gemeente waar Forum voor Democratie op 21 maart meedoet met de verkiezingen. Het weer bewolkt en buien. Vrij veel wind en het wordt 12 graden.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 Ja, bijna november, dan moet de September Song toch kunnen. Maar ergens heb ik ook nog iets, October Morning. Dus dan ga ik die even opzoeken. En dat is van Foreplay, October Morning, erachteraan. Daar zijn we weer volgens de kalender correct bezig. Ja, dat is natuurlijk eh, van de, de eerste cd van dat eh, geweldige eh, ja, kwartet, moet ik bijna zeggen, van Play. Bestaande uit Bob James, keyboard, Lee Rittenhouwer, gitaar, bassist Nathan East, heel bekend natuurlijk, drummer Harvey Mason. Mooi nummertje, October Morning. ja, wel een beetje soulachtig, een beetje R&B zelfs. Maar in dat jazzuur moet dat allemaal kunnen natuurlijk. Want dit zijn natuurlijk wel grote mannen uit de jazz. Uh, we hebben nog meer vandaag in de aanbieding. Eens even kijken wat we hier achteraan doen, wat eh, passend is. Nou, we switchen een beetje tussen oud en nieuw. En eh, ja, 1991 is niet echt nieuw. Maar Houston Person en Ron Carter zijn natuurlijk al mensen die een poosje meelopen. Van een cd uit 2016, Chemistry, het nummertje Can We Be Friends? MUZIEK Can We Be Friends? Eh, Houston Person en Ron Carter. Ja, het is best lekker wakker worden natuurlijk met de saxofoon en de bas. Lekker in je bed. De wind giert om het huis. Eh, de bladeren die, die zweven. Nou, ik wou zeggen zweven. Vliegen door de straat. Het is best wel winderig. Eh, maar wie weet wordt het toch wel een fraaie dag. Uh, een van mijn favoriete zangeressen is een Engelse zangeres. En die heet Norma Winston. en daar het nummertje van Everybody's Talking. is talking at me. Don't hear a word they say. Only the echoes of my mind. People stop and stare, but I don't see their faces. shining through the pouring rain. And I'm going where the weather suits my clothes. Banking over a northeast wind and Mooie klanken van Norma Winstone. Eh, ze speelde hier samen met uh, uh, Werner op de piano... en Klaus Keesling, bas, klarinet. prachtige muziek van deze dame. Engelse jazzzangeres, zangpedagoog. Nou, het heeft van alles gedaan. Kan heel veel. Heeft wel een hele bijzondere stem. Ik zou bijna zeggen van een beetje een introverte stem die is volgens sommige mensen een beetje gebruikt... Eh, als de manier waarop John Coltrane zijn saxofoon bespeelde. Dus eh, ja, niet verkeerd, deze prachtige cd. En eh, Norma Winstone. En iedereen herkent natuurlijk deze muziek. Everybody's Talking uit de film Midnight Cowboy. Gezongen door Harry Nielsen. En als ik bij muziek uit de film kom... dan kan ik natuurlijk ook niet om een mooi melodietje heen... van Dave Crushing uit de film Heaven Can Wait. Ook een uh, klarinet. een prachtig thema, gecomponeerd door Dave Crushing. Een eh, man die heel veel filmmuziek gemaakt heeft, maar ook geen onbekende in de jazzwereld is. Dave Crushing eh, van een cd'tje, Cinemagic. En eh, ja, oktober, ik zei het al, we zijn al door de twintig heen. ik denk volgend weekend weer de klok verzet moet worden. Ik hoop dat je het nog niet vandaag gedaan hebt, maar volgend weekend is volgens mij wel aan de beurt. En dan kom ik toch bij een nummertje van Diana Schuur. Oktober Goes. and when doesn't Dat was mooi. Eh, een poosje geleden was ik in de tropen en dan, eh, ja, dan is een dag precies 12 uur en het is 12 uur donker en het is altijd warm. En je hebt eigenlijk niet die seizoenen zoals wij die hier eh, in ons klimaat kennen. En oh, dit nummertje kwam van een, een cd'tje van Michel Bani Bila en met de Erker, September Colors. En dat is eigenlijk een prachtige cd. Het is de tweede cd waarop met de Erker eh, samen eh, speelt met uh, eh, elektronica man Michael, Michel Bina, Bila. ja, heeft wat meer cd's gemaakt. Met de Erker natuurlijk bekend in Nederland. En vooral dit openingstuk, wat getiteld is September Colors... spreekt me erg aan. Het is een beetje melancholiek en zit een mooie melodie in. Dus ik vond dat echt wel wat voor de, dit, deze zondag... om dit nummer weer eens te draaien. Eh, wat hebben we nog meer in de knip zitten? Oh ja, ik heb ook nog een nieuwe van eh, eh, deze dame. even kijken waar ik die heb. Cecile McLaurin Savant. You're My Trail. Van de nieuwe cd van haar Dreams and Deckers. Cecile McLaurin Savant. do something to me. You send chills right through me when I look at you, cause you're my thrill. You're faces when I look at you. Cause you're my thrill. Nothing seems on a silver something to read. You send chills right through me when I look at you, cause you're. increases, I just go to pieces when I look at you, cause you're my three. En Dekkers. Mooi nummer van Cecile. Uh, eens even kijken wat we nog meer op de rol hebben staan. Oh ja, de meeste jazzmuzikanten waren altijd vrij arm. Dat is echt de één uitzondering op Charlie Barnett. Hij heeft een hele grote hit gehad. Ponton Turnpike. verrassend einde, zomaar pats, boem. Eh, André Brasseur, een gouden ouwe, heeft, is een cd uitgekomen van André Brasseur in 2016. Lost Gems from the 70s. En eigenlijk het verzamelde werk van André Brasseur. Misschien herinnert u zich deze nog bekendgegeven. Deze is wat ruiger, maar deze is toch wat rustiger van André. De Kid. muziek uit 70 jaren. André Brasseur, wie kent hem niet, zou ik bijna zeggen. Maar eh, in die periode had je ook nog een ander iemand die op de voorgrond eh, stond. En eens even kijken waar ik hier staan. Even kijken. Bill had ik ergens. even zoeken hoor, want ik had hem hier klaarstaan. Oh, hier heb ik hem. Train Song number one. Mr. Akerbill en his Paramount Jazz Band. Komt-ie. Mr. Ook al eh, een beetje 70 jaar, hè? Eh, tijd voor iets nieuws. Dan kom ik bij Little Wonder, een cd'tje van uh, Musica Nuda. Die bestaat uit Petra Magoni en uh, Ferruccio Spinetti, Italiaantjes. En die, dat is een grappig cd'tje, Little Wonder. En daarvan het nummer Is This Love, bekend popnummer. right over our heads. We'll share the, shelter, of single bed. We'll share the same room. Your provider bread. Is this love? Is this love? Is this love that I'm feeling? Is this love? Is this love? there's love that I'm feeling. Oh, yes, I know, yes, I know, yes, I know now. I through my cars on your table.